Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Treinverkeer van gisteren zeker tot 1 uur vanmiddag ontregeld. Maar volgens ProRail is de kans groot dat ook daarna nog de treinen aan de westkant van Amsterdam niet volgens het boekje rijden. De twee treinen die gisteren aan het begin van de avond frontaal op elkaar botsten, worden pas weggesleept als het onderzoek is afgerond. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het kan dat de twee treinen op hetzelfde spoor reden. Ooggetuigen denken dat beide treinen zo'n 50 km per uur reden toen ze op elkaar botsten. Dat gebeurde tussen de stations Sloterdijk en Amsterdam Centraal. Meer dan 100 mensen raakten gewond en zeker 42 van hen raakten zwaar gewond. CDA-fractieleider van Haarsma Buma was gisteren verbouwereerd en verbijsterd toen PVV-leider Wilders nee zei tegen het bezuinigingspakket. Volgens hem begon Wils vrijdagavond in het katshuis plotseling moeilijk te doen over het totaalpakket dat op tafel lag. Gistermiddag toen de onderhandelingen werden hervat kwam het tot een definitieve breuk. Van Haarsma Buma vergelijkt Wilders met iemand die mens erger je niet speelt en het bord omgooit als hij verliest. Rusland en China houden hun eerste gezamenlijke marineoefening. Schepen van de twee landen voeren in de Gele Zee voor de Chinese oostkust zes dagen manoeuvres uit. De oefening symboliseert de verbeterde betrekkingen tussen de twee landen. De Russische en Chinese strijdkrachten oefenen al sinds 2005 samen, maar niet eerder op zee. China doet aan de oefeningen mee met twee onderzeeërs en 16 schepen, waaronder torpedojagers, transportschepen en hospitaalschepen. Rusland doet met zeven schepen mee. Het weer, enkele buien, maar ook af en toe zon. De middagtemperatuur ligt rond 12 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar smiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A9 staan ze tussen Alkmaar en Amstelveen te controleren.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 En dat hoorde u heel duidelijk, want deze man die kan snelle tempo's gebruiken en hij speelt meeslepend en krachtige swing. We gaan eh, naar Count Basie en Ray Charles. En ze brengen voor u It's Crying Time. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see it. Oh. and that can see that you love better. You love him better. Well, that's the way it's happened every time before. am time and and it's sun comes tomorrow. Tomorrow, my time will start with you. Brown. On tenor saxophone, Stan Getz. Dr. Davis. On, on trumpet, Harry Edison. on trombone, on trombone, you've already seen him with the band, Al Gray again. And I'm especially happy to present the next artist because the first jazz of the Philharmonic in 1945, the first tour, he was my man then. Roy Eldridge. live optredens. Ik ben er helemaal gek op. Het wordt nu eh, Love Letters van Tom Jones. Want dat is even een experimentje hier in de studio. Of we gaan gewoon spelen met Van Morrison. Maar gaan we het eerst eens eventjes proberen met de MD. somewhere else Like to be all by myself Another song. Mama, good luck. Baby, with you. And may your future you won't fear. the world's better, there won't be another to treat you like a brother. Someday heerlijk. Die Louis Armstrong, wat is het toch een eh, genius, deze man. En hij werd eh, bijgestaan in 1959 toen hij optrad in het Oriental Theater in Chicago. Door Frank Asunto op de trompet. En ook nog af en toe zang op deze langspeelplaat. Want het is een echte langspeelplaat. Gerald Fuller op de klarinet. Lowell Miller tuba en bass. Jack Asunto banjo en Norman Haley on the drums. We gaan weer eens terug naar een verrassing. Want de verrassing, dat is het toch wel dat Leonard Cohen waarschijnlijk naar Nederland gaat komen. Ik ga me er alvast op verheugen en ik laat u in elk geval alvast genieten van zijn laatste cd. Waar werkelijk voortreffelijke nummers in gedichtvorm ook soms op eh, staan. Ik daar nu nummer 10, Different Sides. There's something that I'm watching means a lot to me. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. that I'm watching means a lot to me. There's something that I'm watching means a lot to me. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. It's a broken banjo bopping on the dog infested sea. Georgia On oh, my mind, low on oh, my mind On oh, my mind Well, well, well, well, well, well, well, well, we'll listen, hey now, hey now, hey now, hey now, Georgia other arm peace I find. So the Lord sweet song keeps you, keeps you, keeps you gentle on my mind. I find. Just an old sweet song, just an old sweet, just an old sweet, just an old sweet song. Keeps you, keeps you all on my mind, on my mind, on my mind. Oh my mind. mama. Oh, oh, oh, afsluiter van het eerste uur Jazz op zondag met Fred Kroonsberg Red Blank Blues van Basie Jam. En daarvoor hoorde u natuurlijk de onvolprezen Van Morrison met een eh, fantastisch eh, nummer. En ik hoop ook dat hij dat gaat doen als hij op het North Sea Jazz Festival gaat verschijnen.